uur. Dit is Helene Ecker met het NOS. De Verenigde Staten hebben voor de tweede keer een luchtdropping uitgevoerd in Noord-Irak. Om humanitaire hulp te bieden zijn rond de Iraakse stad Sinjar 72 pakketten met voedsel en water afgeworpen. Vooral de leden van de religieuze Jezidi-minderheid in het noorden van het land hebben de hulp hard nodig. Zij zijn op de vlucht voor de radicale troepen van ISIS. De actie werd volgens het Pentagon uitgevoerd vanaf verschillende vliegbases. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van het Amerikaanse Centrale Commando. De vrachtvliegtuigen werden begeleid door twee gevechtsvliegtuigen. Eerder werd al bekend dat de VS ook twee nieuwe luchtaanvallen heeft uitgevoerd op troepen van ISIS rond de Koerdische stad Erbil. De nationale politie gaat leden van motorclubs die eruit willen stappen daarbij helpen. Dat schrijft het AD. Zo kunnen de voormalige motorclubleden bijvoorbeeld een nieuw huis krijgen in een andere gemeente. De politie hoopt in ruil daarvoor informatie te krijgen over de doorgaans gesloten motorclubs. Volgens de krant doet de nationale politie er alles aan om meer grip te krijgen op criminele motorbendes. Het ondersteunen van leden die eruit willen stappen is het nieuwste middel in de strijd. De politie heeft de methode overgenomen uit Denemarken, waar dit al langer wordt gedaan. Treinreizigers van en naar Utrecht moeten de komende negen dagen rekening houden met een langere reistijd. Een deel van het spoor rond het Centraal Station van Utrecht wordt in die tijd vernieuwd. Er rijden minder treinen en op een aantal korte trajecten rijden bussen in plaats van sprinters. Ook moeten reizigers rekening houden met een extra overstap. Utrecht Centraal blijft tijdens de werkzaamheden wel de hele tijd bereikbaar.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 remember desordenado si no estás.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 sourire d'après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 知道。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 see you. www.zfmzandvoort.nl way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 found a good look and some self control.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 give it